Oh, oh, oh, oh, Door die zonneschijn, oh, oh, oh. Wil ik bij je zijn, oh, oh, oh. Maar jij bent zo ver hier vandaan. En ik kan maar eenmaal per jaar naar Spanje gaan. de quiero si, mi amore. Zei je toen zacht Kom kon ik maar weer bij je zijn. Maar ik heb slechts een foto, mijn balkon en wat zonneschijn. Denk jij aan mij, wil ik weten, of is je liefde voorbij? Wil jij op me wachten, of heb je nu al genoeg van mij? Sha la la la la. Kom ik maar weer bij je zijn. Maar ik heb slechts een foto, mijn balkon en wat zonneschijn. Ik voel een straaltje zon, oh oh oh, hier op mijn balkon, oh oh oh. Door die zonneschijn, oh oh oh, wil ik bij je zijn. stop